een Klomp met het NOS-journaal. Volgens het bestuur van de belegerde stad Mariupol in het zuidoosten van Oekraïne... zijn daar bijna 1600 doden gevallen. Gisteren sprak de loco-burgemeester nog van ruim 1200 doden. De humanitaire situatie in de havenstad wordt steeds kritieker. Er is dringend behoefte aan voedsel en drinkwater... en ook de verwarming en elektriciteit doen het niet. Inwoners kunnen al meer dan een week geen kant op. Meerdere pogingen om mensen te evacueren zijn mislukt. Door de oorlog in Oekraïne kunnen de voedselprijzen met nog eens bijna een kwart stijgen. Daarvoor waarschuwen de Verenigde Naties. Het wordt vooral moeilijker om aan tarwe te komen. Rusland is de grootste tarweproducent ter wereld en Oekraïne staat op de vijfde plek. Vooral minder ontwikkelde landen en landen met voedseltekorten in Noord-Afrika en Azië zijn afhankelijk van Rusland en Oekraïne als het gaat om tarwe. In totaal halen zo'n 50 landen hun tarwe daar vandaan. De Europese Unie en de VS komen met nieuwe sancties tegen Rusland. De landen willen Rusland de status ontnemen die normale handelsbetrekkingen mogelijk maakt. Daardoor zijn hogere importtarieven mogelijk. De EU en de VS blokkeren ook de export van luxe goederen naar Rusland. Verder verbiedt de EU de import van bepaalde ijzer- en staalproducten. En Russische wodka, kaviaar en diamanten komen de VS niet meer in. President Biden is ervan overtuigd dat de sancties hard aankomen in Rusland. Pluimveehouders waarschuwen dat eieren duurder worden door de oorlog in Oekraïne. Dat land is een producent van grondstoffen voor onder meer veevoer. Volgens landbouworganisatie LTO Nederland mag de prijsstijging van voer niet alleen terechtkomen bij de pluimveehouder, maar moeten supermarkten de boeren een hogere vergoeding voor hun eieren betalen. Inmiddels heeft Albert Heijn laten weten dat de vergoeding per ei wordt verhoogd.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 Welcome to the wasteland. say, Do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm love me, I tell her only partly. I only love my bed. me close, we alert, we aware. Don't play with the way we are your worst nightmare. So hold the light and spark the flare. And let the people know the party's over here. Half price and create your bad welfare too. Pound a shot, I wanna pound a beer. Come on, hell let me see your on, hell let me see your on, hell let me see your on, hell let me see your on, hell let me see your on, hell let me see your on, hell let me see your hand in the hand in the hand in the hand in the hand in the air, when your hand in the ear when your hand in the air, when your hand in the ear when your hand in the ear when you hear this when you jump off all your chair.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 Ze zouden ook afspraken hebben gemaakt over de kosten voor energie. Daarover is verder niets bekendgemaakt. Volgens het stadsbestuur van de belegerde stad Mariupol zijn er bijna 1600 doden gevallen in de stad. Gisteren sprak de loco-burgemeester nog van ruim 1200 doden.